Ewout de Jong met het NOS-journaal. De windkwartaal verdubbelt. De netto-winst van de autofabrikant kwam uit op 1,8 miljard euro. De verkoop van BMW, Mini en Rolls-Royce steeg met ruim 18% ten opzichte van vorig jaar. BMW profiteert van een sterke vraag uit snelgroeiende economieën als China en India. De winst van concurrent Toyota ging het afgelopen kwartaal juist in rook op. De Japanse autoproducent hield 10,3 miljoen euro over. Een daling van 99% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na de aardbeving en tsunami in maart in Japan moest Toyota fabrieken sluiten door een tekort aan onderdelen zomerfeesten in het Zuid-Hollandse Aarlanderveen zijn met onmiddellijke ingang afgelast wegens een tragisch ongeval. Een 20-jarige man kwam om het leven toen hij bedolven raakte onder een instortende muur. Volgens de organisatie van de feesten reed een familielid met een tractor per ongeluk tegen de muur die daarop omviel. Het slachtoffer was zeer geliefd in Aarlanderveen en volgens de organisatie heeft niemand meer zin in feest. De zomerfeesten waren gisteren begonnen en zouden tot en met morgen duren. Op de A76 bij Heerle heeft een spookrijder vannacht een botsing veroorzaakt. De 81-jarige man reed tegen de richting in en reageerde niet op zwaailichten en sirenes van de politie. Ook met lampenseilen leverde niets op. Tientallen meters verder botste hij tegen een auto en drie vrachtwagens, waarna hij tot stilstand kwam. De man was zeer verward en is meegenomen naar het politiebureau. Bij de botsing vielen geen gewonden. Het gaat goed met Sven Kramer. De schaatser gaat de komende tijd zwaarder en intensiever trainen. Volgens zijn coach Gerard Kemkers zijn er de laatste tijd geen tegenslagen meer geweest. En kan zijn pupil ook weer op het ijs trainen. Sven Kramer moest het afgelopen seizoen noodgedwongen aan de kant blijven. Wegens een hardnekkige blessure aan zijn bovenbeen. Het weer, zonnige periode met maxima tussen 24 graden aan zee en 28 in maart. Aan de kustmiddag een koele zeewind. Morgen opnieuw zomers warm, maar smiddags ook kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Short. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Vanwege een kapotte vrachtwagen tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloes. 8 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht.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 Nothing wishing things would clear No need to rush what doesn't kill you makes you stronger I must have a heart of a lion ZFM Zandvoort. Zandvoort. Oh, yeah. Oh, darling. Mm She's floating like a butterfly, so charming. Baby girl.